Kasper Meijer met het NOS-journaal. Volgens het omstreden Oekraïense Azov-bataljon... hebben Russische militairen in de belegerde havenstad Mariupol... een giftige stof ingezet. Dat meldden Oekraïense media. De stof zou met een drone vanuit de lucht zijn losgelaten. Oekraïense militairen zouden onder meer moeite hebben met ademhalen... De Oekraïense president Zelensky zei in zijn dagelijkse toespraak dat het mogelijk is dat Rusland chemische wapens inzet en dat die dreiging serieus genomen moet worden. Maar Zelensky zei niet dat zulke wapens al zijn ingezet. Het coronatoegangsbewijs komt volgens minister Kuipers van Volksgezondheid alleen terug als het op dat moment een effectief middel is. Kuipers vindt de coronapas iets om zeer terughoudend mee te zijn... en ziet het naar eigen zeggen ook niet zomaar terugkomen. Maar hij wil het ook niet uitsluiten. Eerder vanavond pleit de regeringspartij ChristenUnie voor het schrappen van de wet... die de coronapas mogelijk maakt. Volgens de partij is een zesde verlenging van die tijdelijke wet niet proportioneel. Het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond raakte... is in tien jaar tijd met bijna een derde toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Veiligheid NL. Meestal ging het om eenzijdige ongelukken door bijvoorbeeld rem- of stuurfouten. Bijna de helft van de fietsslachtoffers is ouder dan 55... maar ook jongeren van 12 tot 17 jaar liepen ernstige verwondingen op. Volgens Veiligheid NL komen er relatief vaak mensen bij de spoedeisende hulp terecht... na een ongeluk met een elektrische fiets. Het duo Suzanne en Freek heeft de Edison Popprijs gewonnen voor hun album Dromen in Kleur. Zangeres Maan en rapper Snelle sleepten met het nummer Blijven Slapen de prijs voor beste single in de wacht.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 control control. What's your name? Nice to meet you. Por favor, You're the rarest of creatures. Like the rain in the beach. What's your name? Nice to meet you. Por favor, You're the rarest of creatures. Like the rain. the bees, on the bees.